Ek met het NOS-journaal. Energiemaatschappijen passen hun contractaanbiedingen aan... vanwege de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo stopt Vattenfall helemaal met het aanbieden van vaste contracten aan nieuwe klanten. Concurrent Eneco doet dat nog wel, maar alleen nog maar voor één jaar... Essent wijzigt de vaste contracten niet. Vooralsnog bieden we als Essent inderdaad nog vaste contracten aan. We vinden het belangrijk dat we klanten eh, zekerheid kunnen bieden. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken of het ook zo eh, blijft. Maar vooralsnog is ons voornemen wel om vaste contracten aan te blijven bieden. De Europese gasprijs steeg gisteren al met 36 procent en vandaag met 30 procent. Nog steeds zijn er in het Midden-Oosten volop aanvallen over en weer. Zo zijn er explosies gemeld in de hoofdstad van Qatar, Doha, in Abu Dhabi en in Dubai. En vanmiddag lagen meerdere steden in Iran ook weer onder vuur. Zo werd in de stad Kom het gebouw gebombardeerd van een raad die beslist over de opvolging van de vermoorde Ayatollah Khamenei. Sinds vannacht is er weer beweging aan de Iraans-Turkse grens. Iraniërs werden eerst tegengehouden aan de grens, maar mogen nu toch door. Ze vertellen over inslagen en chaos, maar hoe het Iraanse regime optreedt blijft onduidelijk. Want daar willen ze niet veel over zeggen, vertelt Turkije-correspondent Gulsha Erçetin, die bij de grens was. Dus ze zijn ook bang omdat ze niet weten ja, wat er de komende dagen gaat gebeuren in Iran. Er is nog zoveel onzeker dat ze zeggen... ja, ik wil het gewoon liever daar niet over hebben. Het kan voor mij eh, gevolgen hebben. PVV-leider Wilders zegt dat hij geen misbruik heeft gemaakt van de dreiging van een Belgische terreurcel... om het NOS-radiodebat af te kunnen zeggen. Hij reageert daarmee op gelekte appjes naar zijn voormalige vertrouweling Marcus Sower. Volgens de PVV-leider speelde er iets waar hij niet op in kan gaan. De Volkskrant schreef zaterdag dat Wilders een list zocht om onder verkiezingsdebatten uit te komen. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en maximaal 16 graden.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 Laat de muziek het oor doen. Ik open het tweede uur met een levende legende, Vince Gill, met Whole Lotta Cowboy Left In Me. Gil bewijst hier wederom dat hij een van de meest indrukwekkende stemmen en gitaristen in de countrywereld is.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 Don't rock the jukebox Wanna hear some Jones Cause my heart ain't ready For the Rolling Stones I don't feel like rocking Since my baby's gone So don't rock the jukebox Play me a country song Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a hard broke hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox wanna hear some Jones. Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. ain't got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar, drown a memory. Before you spend your money, babe, play a song for me. And don't rock the jukebox wanna hear George Jones. Cause my heart ain't Betty for the Rolling Stone. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. You don't rock the jukebox, play me a country song. Nogmaals Alan Jackson. Ditmaal met zijn energieke versie van de klassieker Summertime Blues. Met zijn bijna verhalende stijl ligt hij die tijdloze frustraties van de werkende mens bloot op een manier die zowel herkenbaar als aanstekelijk is. Een brok pure energie die de luisteraar bij de les houdt. just to try and earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says, No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday Well, I didn't go to work, told the boss I was sick Now you can't use a car cause you didn't work a lick Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blues the summertime blues is het favoriete album van de maand. Terug naar Megan Moroney en haar album van de maand Cloud9. In Six Months Later horen we de weemoed van de tijd die verstrijkt na een afscheid. De huilende stilgitaar ondersteunt het verhaal op een manier die je zelden nog zo puur hoort in de moderne country. bleed. You said that we were better off as strangers. I was barely alive. At six feet deep, I was five. Pretty sure they called a hearse outside. Okay, that's dramatic, but I survived. Then I survived. The hey, leg, I think I want you back. I'm a couple drinks in, thinking it's my bad that I live. My sleep brengt een heel ander geluid met Everybody's Valentine. Met haar achtergrond in de rockabilly scene, bekend van de Hillbilly Moon Explosion, brengt ze een zekere vinnigheid en flair mee naar de Americana. Het nummer is stijlvol, een tikje mysterieus en vocaal ijzersterk uitgevoerd. Charlie Crockett brengt ons met de single Kentucky Too Long een heerlijke mengeling van country en soul. Crockett verstaat de kunst om muziek te maken die klinkt alsof hij decennia geleden is opgenomen, maar toch helemaal van nu is. Een song die direct de sfeer van vrijheid en de open weg oproept. Fresh New Country for my health. I done came here for something else. Everybody knows that dry breath, it ain't greasy. Back in Texas last week, that's when the things got bleak. Be careful of what you speak, might come find you. The Choctaw just this morning, they started shooting out without warning. If it hadn't been for my woman, let me sleep in. Man, I really feel it coming on. I've been in Kentucky too long. Been in Kentucky making something out of nothing. now. It says it on his old sedan. He's been fighting with Uncle Sam about something. News been talking about a bank. Wasn't me this time, for goodness sake. But if it was, I'd have split the day. You really know me. I guess I'm doing just fine on Big Sandy and I'm doing time. cover van deze week. Een bijzondere interpretatie van Islands in the Stream. Ditmaal door The Lone Bellow. Waar we in het eerste uur de original hoorden, geeft deze band er een eigen, moderne draai aan. Met prachtige harmonieën die de hoopvolle ondertoon van de tekst extra benadrukken. unknown I said I could get you if I find tooth Cold womb, I was soft inside There was something going on But you do something to me that I can't explain Hold me closer than I feel no can we ride together? Uh-huh. Making love Colton Bolin is een naam om in de gaten te houden. Met zijn single State Lines brengt hij een fris geluid dat modern geproduceerd is, maar wel die echte country vibe behoudt die we zo waarderen. Het gaat over het euforische gevoel van onderweg zijn en de grenzen die je achter je laat. sure would be a shame moved away. Drink up all my pain so that I don't see you in my dreams, in my thoughts. Anytime I fall asleep, there you are. Kees de Haan. Crossroads. Ik begin met het drieluik van de grootmeester Rodney Crowell in de rubriek Songwriter. Crowell heeft de gave om de geschiedenis en menselijke relaties tastbaar te maken. In I Couldn't Leave If I Tried horen we zijn meesterschap in verhalende tekstschrijverij. Je ziet de beelden bijna voor je ogen tot leven komen. is coming up and I'm just going baby, I lied. I couldn't leave you if I tried. Sometimes I get lost out on this sad old town. And every bridge I cross just turns me upside down. moment in dit uur. Rodney Crowell samen met Roseanne Cash in It's Such a Small World. De kwetsbaarheid in hun stemmen, gecombineerd met de rake tekst, maakt dit tot een indrukwekkend duet. Het bewijst dat Crowell niet alleen solo, maar ook in samenwerkingen de essentie van de song weet te raken. in a while. This is such a surprise to see you. Girl, you're looking so good. It's been a long time since you crossed my mind. just goes to prove it's such a small world. singer-songwriter met een glimlach af te sluiten, horen we She's Crazy for Leaving. Een aanstekelijk nummer dat de simpele genoegens en eigenaardigheden van het leven bezinkt. Want volgens de beste songwriters zijn het juist die kleine verhalen die de wereld draaiende houden. Well, I know you're adding insult to injury. Crossroads, Kees de Haan. Jamie O'Neill laat met All Heartache horen dat ze nog altijd over een van de meest indrukwekkende stemmen in de country scene beschikt. Het nummer behandelt een bekend thema, de terugkeer van het verdriet, maar doet dat met zoveel kracht en overtuiging dat het weer als nieuw voelt. De productie is groots en passend bij haar vocale bereik. spotlight staat Mariachi El Bronx centraal met hun titeloze album. Met Bandoleros horen we een unieke mix van mariachi-traditie en punk-invloeden, vertaald naar een heel eigen vorm van Americana. Het is ruw, bijna ongepolijst verhaal dat de spanning langzaam opbouwt. blijven nog even bij Mariachi El Bronx met El Dorado. In dit nummer horen we de weemoed en de eenzaamheid van de grote stad, waar de straat een kille getuige is van verloren dromen. De zang klinkt doorleefd en authentiek, waardoor je als luisteraar direct in een unieke wereld wordt getrokken. Eindig deze aflevering van vandaag met Braxton Keys en I Own This Bar. Een toepasselijke titel om mee af te sluiten. Een rustig, berustend einde van een muzikale reis die ons langs vele emoties heeft gevoerd. De perfecte plaat om bij weg te dromen, terwijl de laatste tonen van deze aflevering langzaam vervagen. Bedankt voor het luisteren en het meereizen door het landschap van de Americana. Ik hoop dat deze selectie je heeft kunnen inspireren of simpelweg een goed gezelschap was. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe lijst vol verhalen en muziek. You say you got them boots in Paris And your cousins with George Jones A Drinking is against your religion But that wine is just an act Of when in Rome you say you're saving yourself for marriage And your daddy, he's a movie star. Well, I'm Billy Graham. Honey, I own this bar. say tonight it's your birthday. You just turned 22. You were supposed to be hanging with Beyonce, but she came down with the daggum flu. Said you were born and raised in the city, but you're a real cowgirl at heart.